Waarschijnlijk is ze door een misdrijf om het leven gekomen. wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. Andere hotelgasten zeggen tegen Omroep West dat ze een ruziend stel hoorden. De man die nu vastzit was waarschijnlijk op de vlucht. Hij is opgepakt op Schiphol. Een enorme file in de Amerikaanse staat Virginia. Het heeft daar zo hard gesneeuwd dat een snelweg onbegaanbaar is geworden. En daardoor staan honderden automobilisten al bijna een dag op dezelfde plek. Deze verslaggever staat bij de file. One man saying he's been stuck for over 14 hours. Some of these drivers sleeping in their cars with children, pets, about to run out of gas. Inmiddels staan sommige automobilisten zelfs al 19 uur vast. Er wordt met man en macht gewerkt om de weg vrij te krijgen politie heeft in Rotterdam gisteravond een illegale sauna ontdekt... die ondanks de lockdown toch open was. Eén bezoeker is opgepakt, want die ging helemaal door het lint... toen hij zijn idee moest laten zien. Hij sloeg een agent, bespuugde hem ook en beet hem in zijn bovenbeen. Zeven andere saunabezoekers krijgen een boete. En vanaf vandaag kun je in Leeuwarden zonder afspraak een boosterprik halen. Het is de enige GGD-vaccinatielocatie in Nederland waar je gewoon kunt binnenlopen. Er is veel personeel nodig en daarom helpt het leger bij het zetten van de prikken. Deze jongen liep binnen voor een prik van zo'n militair. Het ging hartstikke goed, zegt hij. Ja, hij zit er al in. Het ging hartstikke snel. Ja, want ze vragen je dan of je wil komen hier komen prikken en dan zie je ineens iemand in zo'n pak staan. Hoe is dat? Ja, wel leuk voel me, voel me wel vereerd. En een keer wat anders toch? Op de GGD-site en op de matrixborden langs de weg wordt bijgehouden hoe druk het is in de prikhal in Leeuwarden. Het weer.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 Zover ik na kan gaan is Kicker Daddy ontstaan uit de Country Roland Band. Hun aanpak is gebaseerd op van oorsprong Mexicaanse songs. Het blijft heel apart. Ook El Corrido de Country en No Valver zijn op het album Tribute to the Legend terug te vinden. is het favoriete album van de maand. 14 jaar hebben de liefhebbers moeten wachten op een vervolg van het met prijzen overladen album Racing Sand uit 2007 van Robert Plant en Alison Krauss. Het eerder op single verschenen Can't Let Go is mijn favoriete track. Canadees Wolf Willow brengt een mix van honky-tonk, western swing en real country. Hanging Your Heart on the Line is een eerste kennismaking. Well, it's hard to find a moment original van deze week. Als zanger werd Henk Locklin burgemeester van zijn eigen dorp McLellan in Florida. Hij schreef Send Me The Pillow eind jaren 40. En nadat hij het in 1957 opnieuw op de plaats zette, werd het een gigant van een hit. Nummer 1 Country Hit. 25-jarige Wyatt McCubbin schrijft eigen songs en Tearing Down Memories is er een van. Crossroads met de act van de maand. Susie Boggess begon haar loopbaan als rondtrekkend artiest en werd vervolgens aangenomen als zangeres in Dollywood. Nadat ze in 1987 een platencontract kreeg, brak ze door met country. Het overbekende Somewhere Between werd in 1989 een hitje voor haar. geboren Lori Lees krijgt met name in Europa veel airplay, met songs als Red Red Wine. in Holland. Zoals al eerder bleek is Paul Bond niet een singer-songwriter met alleen een akoestische gitaar. Sweet Marie krijgt extra leven door opbeurende pianoklanken. She's got a every city where she's asking for a coffee to go. Was the number on the side of cappuccino. Now she's flying out for New York City She's the proud owner of her own time Her boots wrestle gate with the mud from the Alamo You can tell her mood by the way she whips her hair I really can't help it I'm so in love sky. You can pay my bill, it isn't that high. Ooh, mama, what you're doing is right. But I just can't stand the idea of you alone. in the laundromat, you looked so pretty. I Google searched you on my way home. But no one came up in my search bar but Brigitte Bardot. You can tell the mood by the way she whips her hair. I really can't help it. I'm so in love again. a cloud in the sky. You can pay my bill, it isn't that high. Ooh, mama, what you're doing is right. But I just can't stand the idea of you alone Better Move It On van het koppel Fokker de Jong en Hilde Vos werd eerder op single uitgebracht. some good Bobby schreef Ethan Huis eh, samen met Jori van Gemert en is het vervolg op de murder ballad Josephine. Het is wederom een duet met Jori en in één woord schitterend. sky blokje country uit eigen land. Opnieuw een zanger die de real country hoog in het vaandel draagt. Want dat keurmerk mag Mike Jukes, wat mij betreft zeker dragen. Luister maar naar Honky Tonk Doors. met een verrassend gekozen quattro van de indie folkband Calexico. Robert Plant en Alison Krauss behouden de Zuiderse percussie van het origineel, maar laten de blazers achterwege en kiezen voor een trager tempo en een mysterieuze sfeerzetting. op naar het tweede uur met Arthur Stilien met Play It Again. Ja, en ook in het tweede uur is het country wat de klok slaat. try before, but that one. Just one more time. Rewind to this one north town. Pull me back to the night it all went down, down, down. Sing me that song. Sang all night long. Kicking it back in the car alone. Well, I'm wishing that night had never died. Play it again just one more time. Yeah, play it one more just one more time. It's on the mend, then off again. This crazy game don't ever end. It's a topsy-turvy world, our it takes us to agree. Try to picture when we got along. Now where have all those memories gone? What's wrong with this picture? Is it you or is it me? We had our picture taken, though our hearts were nearly breaking. Cause we fought like cats and dogs the day we had it some unhappy mixture of what we are and what we used to be. We're smiling, but there's something strange. It's plain to see that something changed. What's, What's wrong with this picture? Is it you or is it me? fussing never really got us anywhere. lose the game. What's wrong with this picture?